4 uur. Christian Bonenbakker met schrijft het AD. Een woordvoerder van de sector zegt in de krant... we zijn er klaar mee, het criminele product sigaret... en alle dealers moeten worden aangepakt. Sinds 2016 kreeg het Openbaar Ministerie al aangiftes binnen... van kankerpatiënten en maatschappelijke organisaties. Die beschuldigen de tabaksindustrie van zware mishandeling... met de dood tot gevolg. Vorige week voegde ook het Amsterdamse Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis daarbij. En dat heeft nu ook de verslavingszorgsector over de streep getrokken. De haven van Rotterdam verwerkt steeds meer containers die op doorreis zijn. Ze worden in Rotterdam overgeladen van het ene zeeschip op het andere en gaan dan door naar een ander land. Dit zogenoemde transshipment is inmiddels goed voor 37% van de totale containeroverslag in Rotterdam, meldt het CBS. In veel van die containers zit hout dat naar China gaat of levensmiddelen die op weg zijn naar Rusland. De groei van het transshipment is goed nieuws voor de Rotterdamse containeroverslag... die de afgelopen jaren terrein heeft verloren aan Antwerpen. De Amerikaanse acteur John Mahoney is overleden. Hij is vooral bekend van de comedyserie Frasier. Daarin speelde hij Martin Crane, de vader van Frasier. Zijn Norse no-nonsense houding stak komisch af tegen de pretenties van zijn zonen Frazier en Niles, die allebei psychiater waren. Eerder speelde Mahoney enkele bijrollen in andere televisieseries en films. John Mahoney was 77 jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen min 1 en min 5 graden. Overdag zonnige periode, maar in het zuiden wolkenvelden. Smiddags is het 0 tot 3 graden. Ook de rest van de week rustig winterweer met geregeld zon. En s'nachts matige vorst, lokaal min 7 graden.